Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt geen strafzaak tegen Wagnerbaas Yevgeny Prigozhin, zegt een woordvoerder van president Poetin. Volgens het Kremlin gaat Prigozhin verhuizen naar Belarus. De strijders van de Wagner-groep die hebben meegedaan aan de gebeurtenissen van vandaag worden ook niet vervolgd. Huurlingen die niet meededen zullen een contract tekenen bij het ministerie van Defensie. Het Kremlin bevestigt dat de Belarusische president Lukashenko betrokken is geweest bij onderhandelingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Rusland aangepast. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies, maar dat is nu uitgebreid tot het hele land. Aanwezige Nederlanders wordt aangeraden het land te verlaten. Volgens Buitenlandse Zaken is de situatie in Rusland nog steeds in hoge mate onvoorspelbaar. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft niet kan rekenen op steun van de ambassade. Israëlische kolonisten hebben opnieuw een spoor van vernieling achtergelaten... in een Palestijns dorp op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de inwoners van het dorp reden ongeveer 50 Israëlische kolonisten hun dorp binnen. Ze hadden geweren en brandbare vloeistof mee en staken huizen en auto's in brand. Ook zouden Israëlische kolonisten om zich heen hebben geschoten, onder meer op burgers en op hulpdiensten. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Canada is een onderzoek gestart naar het verongelukken van het duikbootje op weg naar de Titanic. Nu het moederschip van de onderzeeër terug is in de haven... kan de Vervoersveiligheidsraad analyseren wat er fout ging. De raad wil, weten, wil dat weten om het risico in de toekomst te beperken, meldt een woordvoerder. Donderdag dat de onderzeeër is bezweken onder de enorme druk onder water. De brokstukken werden gevonden vlak bij de Titanic, waar de duikboot naartoe ging.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 With flaming locks of auburn hair With ivory skin and eyes of emerald green Your smile is like the breath of spring Your voice is soft like summer rain And I energía Chiavistelli. Chiavistelli. house, DJs, and more. Nightwalk's main stage.